Kasper Meijer met het NOS-journaal. De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen... denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om mensen wereldwijd te onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, een opdracht van Nieuwsuur. Ook wel ruim de helft zich niet laten inenten tegen corona. Partijleider Baudet zei in Nieuwsuur dat er sprake is van een globalistische machtsgreep. Corona is overigens niet het belangrijkste onderwerp voor forumkiezers. Dat is het thema immigratie en asiel. Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen zijn in de eerste hoofdstad Dublin zeker 23 mensen opgepakt. Relschoppers raakten slaags met de politie. Drie agenten raakten gewond. De politie zegt dat er al rekening werd gehouden met geweld... omdat de rellen waren aangekondigd op sociale media. In een afwateringskanaal in Zeeland zijn opnieuw lichaamsdelen gevonden... van de vermoorde Iselle van de Velde. Het gaat om de laatste lichaamsdelen die nog ontbraken, zegt het Openbaar Ministerie. De 29-jarige vrouw uit Oostburg verdween op 15 december. Kort na de arrestatie van een verdachte eerder deze maand... werd een deel van haar lichaam gevonden in het kanaal bij Sluis. Later werden ook andere lichaamsdelen gevonden. In de Spaanse stad Malaga heeft de politie twee Nederlanders aangehouden... vanwege betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. De twee hadden 175 kilo hash in een industriële airconditioner gestopt... en hadden die op een vrachtwagen geladen. Ze werden van de weg gehaald. Bij een inval op een industrieterrein werd nog een zo'n partij hars gevonden. Ook een Marokkaan en een Spanjaard zijn aangehouden. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig of is er laaghangende bewolking.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 S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou Zandvoort, Zandvoort.